Het is van Kersteren met het NOS-journaal. Een Britse tiener die vanmiddag bij Amsterdam uit het water werd gehaald is overleden. De jongen was met een groep vrienden aan het varen in het buitenei... maar bleek niet goed te kunnen zwemmen. Na een zoektocht door drie duikteams van de brandweer... werd hij na iets minder dan een uur gevonden... en in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij. De politie gaat uit van een ongeluk. De Libanese minister van Buitenlandse Zaken wil een grootschalig internationaal onderzoek naar de raketaanval op een stad in de door Israël bezette Golanhoogte. Daarbij kwamen twaalf kinderen om het leven. Israël en de VS stellen dat Hezbollah verantwoordelijk is voor de aanval, maar de gewapende groepering uit Libanon ontkent dat. Groot-Brittannië en Frankrijk waarschuwen voor escalatie van het conflict tussen Israël en Hezbollah. Kamala Harris heeft in één week tijd 200 miljoen dollar opgehaald, vooral van nieuwe donateurs. Ook zijn er 170.000 nieuwe vrijwilligers aangetrokken... voor een campagne, campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. En ook op de tweede dag van de Olympische Spelen... heeft Nederland nog geen medailles gewonnen. In de finale van de 100 meter schoolslag eindigde zwemmer Arno Kamminga vanavond als zesde... en Caspar Corbeau als achtste. Bij de vrouwen is het Tess Schouten niet gelukt om de finale te bereiken van de 100 meter schoolslag. Nederlandse handbalvrouwen hebben na de winst op Angola... hun tweede wedstrijd tegen gastland Frankrijk met 32-28 verloren. De Nederlandse hockeymannen lukten het wel om ook hun tweede wedstrijd te winnen. Ook zij speelden tegen Frankrijk en wonnen met 4-0. Op het Olympisch tennistoernooi in Parijs hebben Aranska Rus en Tellen Griekspoor de tweede ronde bereikt. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 10 met kans op wat mist. Komende dag is het zomers warm bij 25 tot 28 graden. En dinsdag nog iets warmer, 26 tot lokaal 30 graden.